Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Terreurgroep IS smokkelt duizenden jaren oude kunst via Libanon en Turkije naar Europese kopers. Het zijn onder meer gouden munten, sieraden en beeldjes uit Irak en Syrië. Er zijn beelden van IS-aanhangers die eeuwenoude kunst vernielen omdat het niet islamitisch is. Maar buiten beeld verdient de terreurgroep geld aan de verkoop van geplunderde kunstwerken uit musea en van archeologische vindplaatsen. De OVSE roept Oekraïne en de pro-Russische separatisten op om de wapenstilstand in Oost-Oekraïne te respecteren. Volgens de organisatie schenden beide partijen het akkoord dat in februari in Minsk werd gesloten. De afgelopen dagen is er heftige gevochten bij havenstad Mariupol, zegt de OVSE. De Belastingdienst heeft de deadline opgeschoven voor mensen die voor 1 juli bericht willen krijgen over hun aanslag. Mensen die voor 15 april hun aangifte insturen krijgen uiterlijk 1 juli bericht. De deadline was eerst 1 april, maar de Belastingdienst wil voorkomen dat te veel mensen de komende week nog snel aangifte doen. En de computers van de fiscus overbelast raken. De Duitse bondskanselier Merkel en de Griekse premier Tsipras hebben verzoenende woorden gesproken. Op een persconferentie in Berlijn zei Merkel dat Duitsland een economisch sterk Griekenland wil. Tsipras noemde het belangrijk dat de landen elkaar geen verwijten maken. De premier Tsipras was 57 dagen na zijn aantreden voor het eerst op bezoek bij de Duitse bondskanselier. In het noorden van Mali zijn twee jihadisten om het leven gekomen toen het explosief waar ze aan werkten te vroeg afging. Dat gebeurde in Gao, waar Nederlandse militairen hun basis hebben. De politie zegt dat de twee bommenmakers in een woonhuis aan de bom werkten toen die ontplofte. Volgens een ooggetuige is het huis volledig verwoest en lagen er in de tuin van de buren resten van de bommenmakers. Het weer. Afwisselend wolken en opklaringen. Minima vannacht landinwaarts tegen het vriespunt. Morgen vanuit het westen toenemende bewolking, gevolgd door regen.